Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een steekpartij in de trein naar Meppel is vanavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer zou volgens de politie met een mes zijn gestoken. In de trein werden twee verdachten aangehouden. De steekpartij gebeurde tussen Zwolle en Meppel op het traject van Den Haag naar Groningen. Het slachtoffer kreeg op het station van Meppel eerste hulp. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. De trein blijft voorlopig in Meppel stilstaan voor onderzoek. De overige reizigers moesten de trein verlaten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël... heeft de Palestijnse militante beweging twee gijzelaars vrijgelaten. Het gaat om twee Amerikanen uit Chicago, een vrouw en haar dochter. Hamas zegt dit te doen om humanitaire redenen. De twee gijzelaars zijn overgebracht naar het Internationale Rode Kruis... en vervolgens naar Israël gebracht. Daar worden ze herenigd met familieleden. De Amerikaanse president Biden heeft de regeringen van Israël en Qatar bedankt voor hun inzet bij de vrijlating van de eerste twee gijzelaars door Hamas. Qatar heeft daarbij bemiddeld. De miljardensteun die de Amerikaanse president Biden vrijdag aanvroeg voor de oorlogen in Israël en Oekraïne kan voorlopig niet worden goedgekeurd. Er is namelijk nog geen voorzitter in het Huis van Afgevaardigden. Afgelopen avond is opnieuw een kandidaat gesneuveld omdat hij niet genoeg steun kreeg. En zonder voorzitter kan de begroting niet worden goedgekeurd. Zwemster Tess Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Budapest goud gewonnen op de 200 meter schoolslag. Ze heeft meteen een nieuw Nederlands record neergezet. Het was voor Schouten de derde zege in de wereldbeker op rij. Het weer, vannacht klaart het op en is het 6 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden.